Daar moet een grote kazerne komen, vertelt verslaggever Mark Robin Visser. Ze noemen het hier al een megakazerne. Het gaat in ieder geval om een erg groot terrein. Een terrein van 600 hectare. Dat is ongeveer zo groot als Zeewolde. Dus dat zou voor Zeewolde betekenen dat het verdubbelt in omvang. Een kazerne voor 5000 militairen en daarnaast nog 2000 militairen in opleiding. Dus totaal 7000 militairen moeten hier, zo vindt Defensie, in Zeewolde worden gestationeerd. Daarvoor moeten acht bedrijven worden uitgekocht, maar dat gaat erg moeizaam. De complete lijst met uitbreidingsplekken van Defensie vind je op nos.nl. Uiteindelijk beslist het kabinet definitief of die locaties gebruikt mogen worden. Vogelgriep gaat weer hard rond in ons land. In het Groningse Holwierde worden 48.000 kuikens gedood omdat de ziekte er gevonden is. En in het Gelderse Ter was het twee keer raak in één week tijd. Dat dorp ligt in het hart van de pluimveesector met honderden andere bedrijven eromheen. En dus is er een hoop spanning, zegt de burgemeester. Niet alleen bij de boerderijen waar vogelgriep gevonden wordt. In de kilometers daaromheen, 1 en 3 kilometer, wordt er ook eh, intensief gemonitord. Dus dat geeft ook daar weer onzekerheid. En tot slot, niet in de laatste plaats, wordt er een vervoersverbod ingesteld. Waardoor binnen 10 kilometer ja, je eigenlijk geen zaken van pluimveebedrijven mag en kan vervoeren. Eieren, pluimvee, maar denk ook bijvoorbeeld aan het afvoeren van mest. Je hoopt dat pluimvee snel gevaccineerd kan worden tegen vogelgriep. Maar dat zit voorlopig alleen nog maar in de testfase. En sportverenigingen hebben steeds vaker een tekort aan zaalruimte. Zeker rond deze tijd van het jaar wordt er veel binnen gesport. En dan natuurlijk het liefst tussen 7 en 10 uur s'avonds. Maar dan zijn er niet genoeg plekken om al die sport kwijt te kunnen. Hebben ze ook in Ede last van. Er is wel zaalruimte beschikbaar van 4 tot 5. Maar zorg maar eens dat de mensen die willen of moeten spelen... en de begeleiding die daarvoor nodig is, dan ook beschikbaar zijn. Dat betekent dat wij het hele jaar aan het puzzelen zijn... voor joh, waar hebben we ruimte in sporthallen, in eh, sportzalen, in gymzalen... maar dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen. Als ik dat even samen moet optellen... denk ik dat er sowieso wel 500 mensen op een wachtlijst staan... over de verschillende takken van sport. Het weer vanavond en vannacht is er vooral in het zuiden regen. Op andere plekken is het droog. Minima vannacht rond een graad of 2. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en een paar buien. Het wordt dan 5 tot 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file nog in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de 2 Utrecht-Amsterdam... bij knooppunt Amstel 9 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Half uur vertraging op de 9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen 5 kilometer file na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Je kan er ook voor kiezen om te rijden via de A10 Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Staat 9 kilometer file en een uur vertraging daar. 10 minuutjes op de 9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam meer En ook wat vertraging nog op de N201 Hilversum Uithoorn. Bij Wilnis 5 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.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 Floating on the carpet into a better life. All is in the drawings, says things get in the way. The kid on the carpet, he draws a new day. He draws the yellow sunrise, draws into the night. Kid on the carpet, never asking why. discoveries never tried before. To fall into the unknown, find the treasures on the floor. And all it takes is courage, the urge to find out more. A ballad on your mind, all the colors you adore. You adore. girl together done tons of apple pie. The kid on the carpet, his mother sings to him. Scrambles leaves and branches as he hides the words within. The outside closing in, but never closing up. The kid on the carpet, always in love. In love. can do it, but he's never tried before. To fall into the unknown, finds the treasures on the floor. And all it takes is courage, the urge to find out more. A ballad on your mind, all the colors you adore. You adore. had al gezegd dat ik mee zou beginnen met een eh, nummer van Casper Baum. En dat is Kit on the Carpet. Uh, dat was het oude nummer wat ik eh, aankondigde op de socials vandaag. Want eh, er is ook nog een andere single van Casper Baum. En die hebben ze volgens mij helemaal opnieuw afgestoft. En opnieuw in een jasje gestoken. Want die komt van volgens mij Worldwide Willow. maar die jongens die hebben besloten om daar toch een andere versie van te maken meer een radioversie. Wagon, die ga je straks horen. Eh, dat uh, eh, gebeurd was ergens in het tweede of in het derde uur. Dat moet ik even bekijken hoe het een en ander gaat lopen. Goed, welkom bij deze alternatieve FM van 20 november. Want dat is het inmiddels al. En er is weer live muziek vanavond. Want eh, we hebben hier iemand in de studio. Dat is niet zomaar iemand. Want hij heeft mooie noten 2024 weten te winnen. En hij schijnt ook de jongste winnaar eh, te zijn van mooie noten. Dus dat eh, eh, gaat, hij, gaat hij straks allemaal laten horen. Hij is al in de studio ehm, en ik heb al even met hem kennis gemaakt... tijdens de Sexton Sunday Sounds afgelopen zondag... Ja, want die waren er ook. Eh, en dat is altijd een, eh, een mooie plek om je muzikale kunnen te, laten zien en te tonen. En dat heeft de Wolfgang ook afgelopen zondag gedaan. Daar was ik zelf getuige van. Dus dat eh, gaat straks vanaf uur nummer 2 plaatsvinden. Dus vanaf 8 uur. En dan gaan ook de beeldbuisvrienden meedoen. Tenminste, Beeldbuis is wel een hele oude term. Maar het is tegenwoordig streamvrienden. Want ja, we hebben een livestream en vanaf 8 uur eh, gaat ook YouTube eh, in bedrijf. En het zal wel eens binnen een uur afgelopen kunnen zijn. Dus dat eh, is eventjes ehm, wat ik al van tevoren zeg. We hebben nieuwe singles en daar beginnen we dan ook meteen mee. Want dit is een single die morgen uitkomt. En dat is de nieuwe single van Helene. Toch voelt dat weer vertrouwd. Alles heeft een nieuw verhaal meer altijd denken aan jou. Ik zet mijn nachtlichtje aan. Zie de weerspiegeling in het raam. Ik ben eindelijk klaar om te lezen. Wat jij voor mij had geschreven. Een jaar geleden zeiden ze geven tijd. Volgend jaar tot een stukje. tranquila ciudad azul podría quedarse así para siempre. Él pregunta, él se inundaba en las lluvias del lunes, ella le enseñó a nadar. Ahora martes trae la luna, silueta de un amor nostálgico dónde estás oh dónde estás quisiera guardar sus palabras en un cajón, poesía nunca escrita, miedo a olvidar. Ella lo escucha en estéreo, como la radio en la autovía, pero la canción desvanece. Ella se inundaba Wolfgang op de achtergrond al een beetje bezig is om warm eh, te draaien. En natuurlijk ook om eh, kijken of het eh, geluid straks goed is. ga ik even vertellen wat we hebben gedaan. deze twee nummers die je net hebt kunnen beluisteren. Dat was Elena met November. En daarachter hoorden we de nieuwe single van Noah Milanovi. Die heeft vorig jaar nog meegedaan aan de Rob Acta Award. In de eerste voorronde was hij volgens mij te zien. Los Discos de Los. En dan 70. Want als ik het op zijn Spaans ga uitspreken, nou, dan wordt het een eh, heel lastig eh, verhaal voor mij. Eh, maar hij is een van die deelnemers geweest. Voor, ja, het afgelopen jaar heeft hij zelfs nog een album uitgebracht. en hij is een van de mensen die ook een opleiding volgt aan het conservatorium Haarlem. Dus het is een beetje een bekende van bijvoorbeeld Koos... die nu in de popronde meedoet en die we hier ook al eerder hebben gehad. Dus dat um, eventjes voor die mensen die even eh, weten hoe zit die link dan. Nou, die is het dus. Ehm, nu, tijd voor eh, de eerste kerstsingle in deze uitzending. We hebben er al, uh, we hebben er al één laten horen vorige week. Stranger in Paradise. Was echt met roken de gimpen. Want die vonden het leuk om dan op vrijdag 14 november dat uit te gaan brengen. En dat nummer dat Um, heet It's Christmas and I don't want to spend it with you. Zo heet dat eh, nummer voluit. Ik zie je eh, trouwens dat ik het ook eh, op een verkeerde manier heb benoemd. Dus dat wordt weer huiswerk voor mij aan het eind van de dag. En dan hebben we ook nog deze single die je nu gaat horen. En dat is van Kimmy June... Die brengt country. I ain't drunk enough for this dinner a Christmas carol. Eigenlijk ook toch niet echt een kerstsong. in the house the tree is growing. There's hugs and greetings. Long time no see. We all have traveled far and wide. tradition so we don't think twice Maybe tonight we'll finally have a good time Places everyone But it's the same old, same old New Year's folks All I want for Christmas is to go home cause I'm go home it's the same dit eh, moet ik ook eventjes wat uh, over vertellen. Want het is June 16. Uh, eh, featuring Lefty Zennings. En Daan Jansing speelt er ook op mee. En die heeft al eerder van zich laten horen. Want Patrick de Kok en deze Daan Jansing... die kennen elkaar bij een eerdere band. Nou ben ik alleen even kwijt welke band. Maar zij hebben met elkaar in één band gezeten. En wat ze maken is toch een beetje rauwe Amerikanen. Bijna Amerikanen country blues. Dat, dat moet je, daar moet je het in zoeken. En Blackstone uh, is een nummer wat morgen officieel uitkomt op de streamingsdiensten. Maar ik heb een achterweggetje ergens eh, gevonden. En ik eh, denk van, hé, hey, die kan ik ook nog even laten horen. maar goed, officieel komt die morgen uit. de video, die is al online te zien. Dus die eh, versie eh, zou je ook kunnen horen in dat opzicht. Ah, want wij hebben de middelen om ook dat eh, te kunnen doen. Alleen we doen het niet. maar zoals gezegd ben ik via een achterdeurtje slinkse weg toch erin geslaagd om even een geluidsbestandje hiervan te pakken. En het leuke is, Patrick de Kok die mailt dan via de 3 voor 12 wegen is stuurt doodleuk ook nog een mail richting Alternative FM van... hey, eh, kunnen jullie dit ook eh, laten horen? Waarop ik zeg, ja, ik ben dezelfde, eh, maar ik weet wat voor materiaal het is. En dat had hij even niet in de gaten. Maar goed, Patrick, bij deze gewoon gedaan. June 16 dus, met een nieuwe single. En Lefty Zennings doet daar zijn bijdrage in met de stem. Dat hoor je dan ook eventjes. Dit is van een band die we iets eerder al hebben gehad hier in eh, de studio. Meen dat dat in oktober is eh, geweest. Dan kwamen ze hier. Green Polder en The Line. It's alright. It's my call. Time I gave a good sweep over this front porch. Go dance your dance. Give a show you love to show. beautiful, raw, pure, whatever. If you don't come clean, you just think you're clever. And it ain't real, it won't sustain. I hold the memory of different minds that we what, why? EP heet Not a Full Album Part 1. En de man die het eh, maakt is Sylvester Sombros. En vorige week heeft hij dat, dat eh, werkje uitgebracht. Daar zitten volgens mij ook allerlei eh, videoclips bij. Bijvoorbeeld ook van dit nummer. Dat is trouwens ook een focus track, of beter gezegd single, zo kun je het noemen. There's a Place. En dat doet een beetje denken aan toch een beetje Muse-achtig gebeuren. Eh, daarvoor hoorde je Green Pooler met eh, The Line. En dan zijn we een beetje toegekomen aan de nieuwe single van Sterre Weldering. Die we hier ook eh, meerdere malen hier in de, de, studio hebben gehad. Volgens mij was de laatste keer dat ze hier was samen met Sven Ros. Dat vond ik ook wel een leuke uitzending dat ze met z'n tweeën hier waren. maar goed, zij heeft er weer een nieuwe single. En die nieuwe single, die moet je maar zelf even beluisteren. Morgen komt hij uit en het nummer dat heet Sundown. song that stays. I knew you were trouble, didn't think that'd be me though. I'm way too careful, but there is no running from you. And if I would die tomorrow, I'd die in truth. Cause you are a sundown, but ongoing, beautiful, but daunting. You've got fire, and you are tirelessly you last forever. there is this aching realization you'll be gone in seconds. No, there is no use in holding. van Sterren Ik kom er even tussendoor, want ja, dat is toch altijd even iets bijzonders. Als ik het eh, ook meld waar het over gaat. Nou, het eh, is eh, dat het een metaforisch nummer is. En het gaat over iemand die Sterren deed denken aan een zonsondergang. Mysterieus, maar waar je wel naar wil blijven kijken. Maar die tegelijkertijd ook iets donkers heeft. Omdat zonsondergang vanzelf verandert in de nacht. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Metaforisch is het zeker. Nu, eh, tijd voor een, nummer van het album Do It Now van Jorik van Noorden. Die heeft dat eh, afgelopen week heeft dat uitgebracht. En ik draai even de track Welcome Back. women brought the town a different kind of food. Remember on the main square where the old oak tree stood tall. Last summer it caught to interrupt. My name is lack of meaning, and I join in to be absurd. Never trust a man. little audience, we have a reason to believe that you and I and the modern arts are laughing up our sleeves. Oh, how fortunate an event America made us pay. And when we landed at Ellis Island, the authorities changed our names. Oh oh, oh, oh, oh, I, wonder, do you even listen to what I sing? nummers achter elkaar. Zoiets noemen ze spelen met vuur. Eh, maar ehm, het eerste nummer wat je hebt eh, kunnen horen... dat was van het album Doe it Nou van Jorik van Noord. Dat is dus uh, En dat nummer wat we hoorden dat was Welcome Back. En daarachter hoorde je deze van Alaska uit Volendam. En dat komt van een album uit 2015, Prospero. die hebben ze ja, dit jaar mag hij zijn tienjarig bestaan vieren. En daar staat dit nummer op, Kult. Die hebben ze trouwens ook eh, gespeeld eh, tijdens hun, eh, ja, hun terugkeer in de piercing Volendam. Maar toen in een hele andere uitvoering. Namelijk in een soort, ja, in een onversterkte uitvoering midden in de zaal. Dat was best wel eigenlijk wel heel erg eh, mooi om te zien dat uh, de heren gewoon eh, van het podium afstapten en ineens in de zaal opdoken en toen dit nummer gingen spelen. Dus dat is Alaska met Cult. we gaan verder, want we hebben ook nog instrumentaal werk van een band die de flap kan afgelopen zaterdag een beetje op zijn kop wist te zetten. Maar wij hadden ze al de donderdag ervoor al gedraaid. Of denk zelfs nog twee weken daarvoor. En dat is deze band uit Utrecht. En die heet Juno. En dat nummer dat heet Alea. is dat der de op ophoudt. Daar dat geen leven meer is. Plak van ijselijke stiltes, van hel Het zil, mij altijd loeken, omdat het naast eensame zak stilte jou. Maar de stemmen, de stemmen hemel daar En ont die diert, ont die bist welkom, welkom in mijn schimmerwraad. En zet je die masker vooral maar af. En dat was hem. Uh, eh, Stuart Enza, we hebben hem al eens eh, eerder laten horen. Vorige week eh, zelfs. Hebben we hem hier laten horen wat betreft de, uitvoering van, van deze single. heel bijzonder, dat sowieso. want het heeft ook een bepaald thema. Het gaat over de mentale gezondheid bij veel mensen in, in dat opzicht. En dat is een heet dingetje. Niet alleen een heet dingetje wat, wat dat betreft. Want heel veel thema's gaan daarover in muziekland. We hebben er nog één en die komt van een album. En dat album is van Xan Taylor en Dusty Stray.